Ze zitten vooral met het strafbaar stellen van illegaliteit. Ze vinden het een ding dat mensen die hulp aanbieden ook strafbaar worden. Maar justitieminister Van Weel schreef in een brief dat dat in de praktijk niet zo zal zijn. Op papier is het dan wel strafbaar, maar in de praktijk wordt niemand bestraft. Dat is ongeveer wat Van Weel nu zegt. Zoiets zou dan de afspraak eh, worden. Nou, bij NRC zijn ze daar niet bepaald van onder de indruk. Achter de schermen noemen ze dit briefje van Van Weel een flutbriefje. Dus de vraag is nog steeds, wat doet dit met hun stemgedrag? Al dus mijn collega Wilma Borgman in Den Haag. Ja, er gaat in ieder geval hoofdelijk gestemd worden vanavond. Dan moet iedereen er zijn en zelf voor of tegen zeggen. De partijen die voor zijn hebben nog één stem extra nodig voor een meerderheid. Een rechtbank in Kroatië heeft een man veroordeeld tot 50 jaar cel... voor het doodschieten van zes mensen in een verpleeghuis. Onder wie zijn eigen moeder. Waarom hij het heeft gedaan is niet bekend. Daar wilde hij niets over zeggen. In een ICE-trein naar Wenen heeft een man vanmiddag reizigers aangevallen met een bijl. Vier mensen raakten licht gewond. Het gebeurde in de Duitse deelstaat Beieren. De verdachte is overmeesterd en opgepakt. En in Zeeland krijgen basisschoolleerlingen deze dagen zeezwemles. Vanochtend gingen drie groepen leerlingen in Zoutelanden het water in. Een zwemjuf vertelt bij Omroep Zeeland wat er zo anders is vergeleken met een zwembad. Nou, de stroming. De stroming kan jij gewoon op een andere plek brengen dan dat jij dus de zee bent ingegaan. De ene keer gaat dat sneller dan de andere keer. Vandaag is het wat rustiger. Maar eh, er is altijd wel eh, beweging in de zee. ze hebben allemaal basisscholen in Zeeland aangeschreven, maar niet alle scholen doen mee. Volgend jaar doen ze het weer. Het weer, veel zon. Het is rond de 21 graden. Morgen ook zonnig en dan zo'n 25 graden. ZFM Verkeersinformatie dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits in Noord-Holland. 140 kilometer file op de snelwegen. Veel vertraging op de A4 Den Haag-Amsterdam. Half uur bij knooppunt de Nieuwmeer. Half uur op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam... bij de aansluiting met de A10. 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. Dan de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 20 minuten bij knooppunt Velsen. En een uur vertraging op de A9 vanuit Alkmaar naar Diemen...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 In die wetten komt te staan dat hulp aan illegale strafbaar is. De SGP vindt de brief verwarrend en wil de stemming voorlopig uitstellen. Een man die assisteerde bij de moord op Peter R. de Vries deed dat vanuit de gevangenis op Curaçao. Volgens het Openbaar Ministerie had hij in zijn cel een telefoontje waarmee hij betalingen regelde. DNA-onderzoek heeft uitgewezen dat de twaalf schapen die dood werden gevonden in Flevoland zijn doodgebeten door een wolf. De schapen werden in april verspreid over drie dagen gedood in de buurt van Tollebeek.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 Where there's no competition, and you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me Picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify. So things will never be the same between you and I.